Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ondanks de aankondiging van een staakt het vuren... zijn er vannacht opnieuw luchtaanvallen in Gaza geweest. Onder meer op een woonblok in Gaza-stad. Daarbij zouden 12 doden zijn gevallen. Een staakt het vuren tussen Israël en Hamas werd gisteravond aangekondigd... maar is nog niet ingegaan. Dat gebeurt zondag pas, is de bedoeling. Dan worden waarschijnlijk ook meteen de eerste gijzelaars vrijgelaten. Toen het nieuws over de deal bekend werd, was het meteen feest op veel plekken in Gaza. Een van de afspraken in het akkoord is dat er elke dag 600 vrachtwagens met humanitaire hulp de Gazastrook binnen mogen rijden. Helemaal definitief is de deal nog niet. Vandaag wordt er door het Israëlisch kabinet nog over gestemd. De verwachting is wel dat het akkoord erdoor komt. De Amerikaanse president Biden had vannacht zijn afscheidsspeech. Daarin waarschuwde hij dat een klein clubje techmiljardairs de macht krijgt in de VS. Hij noemde ze niet bij naam, maar het was duidelijk dat hij types als Elon Musk en Mark Zuckerberg bedoelde. I want to warn the country of some things that give me great concern. And that's the dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra wealthy people. The dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Biden zit er nog tot maandag, dan neemt Donald Trump het van hem over. In Arnhem zijn vannacht 13 mensen uit een brandend appartementencomplex gered. Ze werden door de brandweer met ladders naar beneden gehaald. Het trappenhuis stond vol met rook, dus vluchten via die weg was geen optie. De bewoners konden in de loop van de nacht weer terug naar huis. Amateurclub Rijnsburgse Boys heeft niet kunnen stunten tegen Feyenoord in de KNVB-beker. De ploeg verloor thuis met 4-1. Een kleine stunt was er wel bij RKC Utrecht. Niet vanwege de uitslag, maar vanwege de snelheid van een van de doelpunten. Utrecht-spits Haller stond pas 22 seconden in het veld toen hij scoorde. Door naar Paxton Aronson en daar... al meteen! Nou, nou, nou, Sebastian Haller! We zijn een paar eh, tellen bezig aan deze tweede helft en het staat al 1-1. Uiteindelijk maakte Utrecht er nog één en die club is dus door naar de kwartfinale van de beker. Het weer nog de dag begint mistig of bewolkt. En overdag blijft dat op veel plekken zo. Alleen in Limburg en Gelderland zijn er wat opklaringen met zon.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 I've thought about it for far too long. But I've never had someone to sing about until I met her. Now each day gets better. Nobody knows, nobody sees, nobody else understands me like she. Now that I know true love just hope she stays with me.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 en Hamas laat 33 gijzelaars vrij. Het bestand moet zondag ingaan. Rond de jaarwisseling is bij particulieren voor 16 miljoen euro aan schade ontstaan, schatten de verzekeraars. Er werd dit keer meer schade gemeld aan auto's dan in vorige jaren. De politie wil minder tijd kwijt zijn aan verwarde mensen. Vorig jaar kwamen er 150.000 meldingen over binnen... waar agenten lang mee bezig waren. De politie wil daarom op alle meldkamers iemand van de GGZ... die telefoontjes kan beoordelen. Dat weer, eerst grijs en kans op mist. Vanmiddag komt de zon erbij. Het wordt 4 tot 7 graden. sentence that won't make any sense. If i only knew what way to go. If I'd only had a way. If I had a way. If I could see the sun behind the snow.